Citydijkers met het NOS-journaal. De politie wil racisme en discriminatie binnen de organisatie strenger gaan aanpakken. Hooggeplaatste politiefunctionarissen hebben daar vorige week een verklaring over opgesteld, meldt NRC. Uit die verklaring blijkt dat agenten die zich racistisch uiten tegen collega's... voortaan kunnen rekenen op ontslag. De aanleiding voor het aangescherpte beleid is een documentaire die vorige maand werd uitgezonden... Daarin vertellen politieagenten hoe zij of collega's vanwege hun huidskleur of afkomst gediscrimineerd werden en hoe de leiding niet ingreep. Een op de vier studenten die stage loopt... wordt zonder een eerlijke vergoeding ingezet als een normale werknemer. Blijkt uit een onderzoek onder bijna 5000 studenten... in opdracht van studentenorganisatie ISO. Bijna de helft van deze 5000 studenten zegt zelfs überhaupt geen stagevergoeding te krijgen. Ook schiet de begeleiding vanuit de school of universiteit vaak tekort. De studentenorganisatie komt daarom met een vijfpuntenplan om de stageproblematiek tegen te gaan. Het ISO pleit daarin onder meer voor een verplichte passende stagevergoeding. De topman van ICT-bedrijf Centric is opgestapt na een conflict met eigenaar Gerard Sanderink. Die zou volgens bronnen van het FD het bedrijf betrokken hebben bij een ruzie met zijn ex. De rechter tikte Centric daarvoor op de vingers. Daarop besloot de topman samen met de hele uitvoerende directie op te stappen... Met bij, een van, eh, bij een van de grootste ICT-bedrijven van Nederland... dat vooral de overheid als klant heeft. De afgelopen maand zijn meer mensen een bedrijf begonnen vergeleken met een jaar geleden. Maar ook meer ondernemers gestopt. Volgens de Kamer van Koophandel steeg het aantal starters met 16 procent. Het aantal stoppers met 32 procent. De meeste beweging is te zien in de gezondheids- en horecasector.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 Ja, zo ruimt en zo schuimt het in Zandvoort. En met elkaar is het idee. We maken het allemaal samen in Zandvoort aan zee. radio in zand. is is Zandvoort. Zandvoort. Hasta que nos queme la candela, hasta que se derrita la suela. Lo que nos te enseñan en la escuela es el bum shakalaka, chacalá, Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como como garrapata pata, bum shakalaka, Como shakalaka. Oh, otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven boom shakalaka, boom shakalaka, yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka, yes Hey, Emilia Con esa miradita que no mata a nadie todo lo que tengo, todo lo que tengo.